Nu de staking is verboden, rijden bussen in Twente maandag toch gewoon volgens dienstregeling. Ja, en ga er maar even goed voor zitten. We wisten dat het een belangrijke voetbalavond zou worden in de keukenkampioendivisie. En Willem II kon kampioen worden. Maar dan moest het wel winnen of gelijk spelen tegen FC Dordrecht. Nee, want bij een gelijke stand... Ja, het is afgelopen, het is afgelopen. Het eindsignaal eh, heeft geklonken en dan spelen. Dan gaan al die eh, fans eh, van, van Willem II helemaal uit hun dak. Willem II dus kampioen van de keukenkampioendivisie. Maar ook Roda JC kon direct promoveren naar de eredivisie. Dan moest Groningen wel verliezen van Telstar. In de blessuretijd staat Groningen nog steeds achter. En toen het afgelopen was in Kerkrade was het groot feest bij Roda JC. Iedereen gaat hier helemaal los. Maar er wordt nog gezegd. Oaisa zegt tegen de supporters. Wacht nog eventjes met juichen. We weten het nog niet wat er op dat andere veld nou bij Groningen gebeurt. Groningen was nog niet klaar. Daar gebeurde in de blessuretijd dit, was te zien bij ESPN. Veel mensen van Groningen in de 16. Telstar heeft iedereen terug. De jongen brengt in. Kopballetje. Valt erin! Ja, en ondertussen heeft de stadionspeaker bij Roda omgeroepen dat Telstar 2-1 maakte. Maar dat was helemaal niet zo. Dus ik vraag aan iemand, wat is er aan de hand? Ja, hier zegt hij 2-1 geworden. En dat was het dus niet. Dus ik had het eigenlijk beter moeten verifiëren. Maar het internet is hier heel erg slecht. Dus ben ik maar op die persoon afgegaan die het zei. Ja, en dus betreurde gezichtjes in Zuid-Limburg. De supporters die verlaten het veld weer zijn natuurlijk totaal gedeprimeerd. Want die vierden het al. En de spelers die staan hier met de, handen, de hoofd in de handen. Waardoor, door dat doelpunt van Groningen. En daardoor is Rode JC dus nog niet gepromoveerd. Volgende week moeten beide clubs tegen elkaar en dan is FC Groningen-Roda JC dus een rechtstreeks duel om promotie. Het weer dan nog. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog.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 Do something wonderful. Chase it all away. emotions. throws me back again. Hanging on the wire, yeah. I'm waiting for the change. I'm dancing through the fire just to catch a flame. van Zandvoort, op 106.9 CFFM nobody. regret. And when he comes home, he's relaxed with pet.